Citydijkers met het NOS-journaal. Russische troepen ontvoeren en martelen lokale politici in het zuiden van Oekraïne, zegt president Zelensky. Hij heeft in een videoboodschap de wereld opgeroepen om daarop te reageren. Volgens Zelensky zijn de Russen in bezette gebieden ook bezig om separatistische staten op te bouwen... waar ook de Russische munteenheid wordt gebruikt. Het gebeurt volgens hem in bezette gebieden in de regio's Gerson en Zaporizhia... De Oekraïense president verwacht verder dat Rusland in de nabije toekomst begint met een groot offensief in Oost-Oekraïne. Zo'n 40 bemanningsleden van het gezonken Russische oorlogsschip Moskva zijn om het leven gekomen. Nog eens vele anderen zouden gewond zijn geraakt, meldt de Russische krant Novaya Gazeta Europe. Het oorlogsschip Moskva zonk donderdag in de Zwarte Zee. Rusland heeft nog niets naar buiten gebracht over slachtoffers. Het Kremlin meldde eerder dat alle 500 opvarenden van boord waren gehaald. Turkije heeft in het noorden van Irak aanvallen uitgevoerd op doelen van de Koerdische arbeiderspartij PKK. Volgens de Turkse defensie zijn gevechtsvliegtuigen, helikopters en drones ingezet... om schuilplaatsen, munitiedepots en hoofdkwartieren van de PKK te vernietigen om zo terroristische aanslagen te voorkomen. Niet duidelijk is of en hoeveel mensen er om het leven zijn gekomen. Turkije heeft de afgelopen tientallen jaren talloze acties uitgevoerd tegen de PKK... die in het verleden veel dodelijke aanslagen heeft gepleegd in Turkije. Bij de bekerfinale tussen Ajax en PSV gisteren zijn 22 mensen opgepakt. De politie hield een aan voor het gooien van vuurwerk en voor kleine vechtpartijen. Ook haalde de politie voorafgaand aan de wedstrijd vier bussen met Ajax-supporters van de weg. Ze zouden voor het instappen niet gefouilleerd zijn. De politie trof in twee bussen uiteindelijk drugs aan.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 Het leek me ook Dimitri, por favor, senorita. You're the rare, rarest of creatures, like the rain in the beach. What's your name? Nice to meet you, por favor, senorita. You're the rare, rarest of creatures, like the rain In the beach. Jesus. de dingen om je heen weer veel te grauw zijn. het lijkt alsof clouding over me living for can't get enough. Losing my cool, but I'm staying alive. Dancing the rain just to kiss the night you touch. Oh, it feels like a glove. Oh, yeah. Don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you ain't keep my tears not the beat, no Unless it's with you I wanna dance another beat now Unless it's with you Tell me who do I call when I lose my mind Four in the morning, I'm on fire with you I'm running to. You got a diamond heart, you work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it?